Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een verkeersongeluk in Kroatië met een Nederlandse auto... is gisteren een meisje van 15 om het leven gekomen. Drie anderen, onder wie een jongen van 9, liggen nog in het ziekenhuis. Waarschijnlijk zijn dat de gezinsleden van het overleden meisje. Bij het ongeluk in Kroatië was geen andere auto betrokken... en over de oorzaak weten we verder nog niks. In de Oekraïense hoofdstad Kiev is vandaag een dag van rouw... voor de slachtoffers van een Russische luchtaanval gisteren. De stad werd aangevallen met drones en raketten. Scholen en woongebouwen werden geraakt... Volgens de autoriteiten kwamen er 31 mensen om het leven, onder wie vijf kinderen. En meer dan 150 mensen raakten gewond. Het gaat om een van de dodelijkste aanvallen tot nu toe. En Vitesse heeft gewoon getraind vandaag, ook al zijn ze officieel geen profclub meer. Door de KVB zijn ze namelijk uit de eerste divisie gegooid... omdat de Arnhemmers voor de zoveelste keer de boel niet op orde hadden. Met dat doortrainen neemt Vitesse het zekere voor het onzekere... vertelt sportverslaggever Sander Mazen van de Brink. De verwachting is namelijk dat Vitesse vandaag of morgen bekend gaat maken... dat ze naar de rechter stappen en dan proberen alsnog de licentie terug te krijgen. Tot die tijd blijft het trainingsveld eh, bezet en probeert Vitesse zich eh, toch voor te bereiden op de competitie. Want eh, mocht de rechter beslissen dat de licentie terug moet... Ja, dan moet de selectie natuurlijk wel klaar zijn voor de eerste wedstrijd volgende week vrijdag tegen Almere City. En mocht de rechter Vitesse geen gelijk geven, dan hebben de Arnhemmers nog steeds de optie om door te gaan in het amateurvoetbal. En in de buurt van Lokeren in België is het WK kraaienscheel gehouden. Ja, 30 mensen die deden zo goed als ze konden een kraai na. En de Vlaamse oproep VRT die was erbij. Ja, ieder zijn hobby, eh, zullen we maar zeggen. Het WK Krijgenschreeuwen is uiteindelijk gewonnen door Cecile van 16. Ze komt uit Gent. Het weer dan nog. Ook vanmiddag plint het nog goed door met lokaal kans op een klap onweer. Het is een graad of 20. Later op de middag en vanavond nemen de buitjes wel wat af.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 Er zijn twee rijstroken dicht. Richting Den Haag is het oponthoud 10 minuten. En op de A10, de andere kant op bij Durgendam, gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken vrij, maar vanaf knooppunt de Nieuwe Meer sta je nog wel 25 minuten in de file.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 Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Así es. por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí.